Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in New York Nora Ephron overleden, melden Amerikaanse media. Ze was al een tijd ernstig ziek. Ephron werd wereldberoemd als schrijfster van onder meer de films Silkwood en When Harry Met Sally. Voor het scenario van die films kreeg ze een Oscar-nominatie. Later ging ze zelf regisseren de romantische comedies Sleepless in Seattle en You've Got Mail. Allebei met Tom Hanks en Meg Ryan waren kaskrakers. Voor Sleepless in Seattle kreeg ze haar derde Oscar-nominatie. Haar laatste film was Julie and Julia uit 2009. Efron schreef ook boeken. Haar roman Heartburn uit 1983 is de bekendste. Gaat over haar stukgelopen huwelijk met journalist Carl Bernstein, bekend van de Watergate-affaire. Nora Ephron was 71 jaar. De molens van Kinderdijk lijken van de omgang gered. De gemeente Nieuw-Lekkerland heeft ze zoals verwacht voor het symbolische bedrag van 1 euro overgenomen. De gemeente staat nu voor een miljoen euro garant bij de bank. Met die garantstelling denkt de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk dat weer aan alle verplichtingen kan worden voldaan. De beheerder van de molens zat met een tekort van 9 ton, onder meer door een dure restauratie. Het dreigt een faillissement, maar de stichting hoopt nu dankzij de garantstelling door de gemeente een geldschieter te vinden. De molens van Kinderdijk staan sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Kamerleden van GroenLinks hebben kritiek op de manier waarop hun partij de kandidaten heeft getest op geschiktheid voor het Kamerlidmaatschap. Zittend Kamerlid Mariko Peters heeft de test naar eigen zeggen goed doorstaan, maar ze noemt hem knullig. Er zijn meer Kamerleden ontevreden over intelligentietests met sommen en puzzels, maar die willen anoniem blijven. Ze noemen het beledigend dat iemand zich met eenvoudige rekensommen en breuken moet bewijzen. Het weer vannacht vanuit het westen bewolking, overdag af en toe een bui. Maar in de middag ook periode met zon. Het wordt 18 graden op de Wadden, 23 graden in het zuiden.